En dus is het vandaag een chaotische dag in Den Haag. Informateur van Zwol praat daar met de leiders van de PVV, VVD, NSC en BBB over wie het dan wel moet worden. De partijen wilden na afloop van die gesprekken er nog niks over zeggen. Ik heb helemaal geen reactie op eh, premier. Pas als een kandidaat hebben, dan heb ik eh, een, reactie en verder hou ik het daarbij. Is er al een nieuwe naam? Dan hoort het zodra die er is. Daar gaan we nog over spreken. Wanneer zou het duidelijk moeten zijn wat u betreft? Daar ga ik niet op in. Kent u de naam? Daar ga ik niks over zeggen. Ik heb u nog nooit zo kort afgezien. Goed, hè? Overmorgen dan gaan ze nog verder brainstormen. In en rond Deventer bereiden ze zich voor op hoog water. Vanmiddag stond de, stond de IJssel daar op 4,28 meter boven NAP. Als het boven de 5 meter komt, overstromen de uiterwaarden. Er komt zo een bak regen aan, dus mensen op een camping hebben hun tenten en caravans verplaatst. Auto's moesten weg van een parkeerplaats bij een haven en het terras aan het water is afgebroken. In Assen zijn twee winkels beklad met hakenkruizen en leuzen. Er staat AZC weg ermee en ACAB. Een afkorting voor All Cops Are Bastards. Het is niet bekend wanneer de panden zijn bekladst en door wie. Een ander staat naast een Joods monument. Wereldkampioen nieuws dan. Johanna van Lieshout is op het WK Judo in Abu Dhabi wereldkampioen geworden. In de klasse tot 63 kilo. 3, 2, 1 en daar is de gong. Ja. Nederland heeft een wereldtitel bij de vrouwen. Voor het eerst na 15 jaar! De judoka van 21 won in de halve finale nog verrassend van de nummer 1 van de wereld. Ook een WK-titel voor para-hardloopster Fleur Jong op de 100 meter de WK Para-atletiek in Japan ging ze net één andere Nederlandse voorbij. Marlene van Gansenwinkel. Goed het hebben van haar eindschot. Van Gansenwinkel gaat als een komeet. Jong op stoom. Jong komt eraan, maar Van Gansenwinkel blijft voor. Nee, het is toch Fleur Jong. In extremis gaat zij toch voorbij. Het is haar tweede wereldtitel in Japan. Gisteren won ze namelijk ook al de titel bij het verspringen. Het weer nog. Er trekken tot laat in de avond pittige onweersbuien over. Alleen Friesland, Groningen en Drenthe blijft dat bespaard. Morgen opnieuw regen, maar ook zon bij een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is een hele drukke spits. Heel langzaam maar zeker worden de files wel korter... maar in veel gevallen heb je nog zo'n 10 à 15 minuten oponthoud. Op de A4 heb je nog een half uur vertraging van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Zoeterwoude Rijndijk. Verder doe je er nog bijna een half uur langer over op de A7. Dat is van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid. En het is heel druk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Beverwijk.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 Stuck Behind a Tractor was de eerste kennismaking. Warm aanbevolen. Slow dance is een voorbeeld van zijn affiniteit met toegankelijke melodieuze overgangen en beschrijvende subtiliteiten. Zijn boterzachte, diepe, sensuele stem geeft deze song een extra dimensie. you know opvallende nummer Little More Gone bruist terwijl het een levendig portret schetst van een mislukte liefde. En dat is de laatste song van Scotty McCreery in dit blokje. is het favoriete album van de maand. Overtuigde de voorganger van in Nashville verzeilde Cowgirl al moeiteloos... de opvolger van On The Ranch is wederom sterk aan de country-traditie gelinkt... maar klinkt nog straffer. Amarillo Highway is een klassieker en een passend slot van het album. En dat album dat is Drive and Cry van Emily Nanny. zegt je dat Merle zelf trots zou zijn op wat Jesse Daniel en Merle's zoon Ben hier neerzetten. Tomorrow's Good Old Days. spinning faster than it ever has before. Our kids are growing up too fast and we're on the brink of war. I wonder what will become of society's mainstays and what the future holds for tomorrow's good old days. the good ones are the bad guys and the bad they all play good. And nothing now is what it seems or simply understood. They're buying up the farmland and the dirt roads being paved. All in the name of progress for tomorrow's good old our heads out of the clouds, plant our feet on solid ground. Are we hell bent on destruction? Is our course too late to change? course too late to change Can we get back on the right track for tomorrow's good old days? Are we hell-bent on destruction? Is our course too late to change? Can we get back on the right track de original van deze week. Dit is een eerbetoon aan traditionele country en in het bijzonder aan George Jones, die in de tekst van het nummer wordt genoemd. De tekst spreekt over een man wiens hart niet klaar is voor rockmuziek, na een liefdesbreuk en vraagt daarom om een country song op de jukebox. Don't rock the jukebox, I hear some Jones, cause my heart ain't ready for the Rolling Stones. feel like rocking since my baby's gone. So don't rock the jukebox, play me a country song. Before you drop that quarter, keep one thing in mind. You got a hard broke hillbilly standing here in line. I've been down in long she left. Before you punch that number, could I make one request? Don't rock the jukebox. I wanna hear some Jones. Cause my heart ain't ready for the Rolling Stones. I don't feel like rocking since my baby's gone. So don't jukebox, play me a country song. ain't got nothing against rock and roll. But when your heart's been broken, you need a song that's slow. There ain't nothing like a steel guitar, drown a memory. Before you spend your money, babe, play a song for me. And don't rock the jukebox wanna hear George Jones. Cause my heart ain't ready for the Rolling Stone. I don't feel like rocking since my baby's gone. So don't rock the jukebox, play me a country song. You don't rock the jukebox, play me a country song. Een absolute topper van Kelsey Walden en van haar komende coveralbum There's Always a Song. Kelsey krijgt erbij steun van Margot Price. Traveling the Highway Home is de song waarover ik het heb. Crossroads met de act van de maand. Vader Johnny gaf dochter Roseanne Cash een lijst van 100 essentiële country songs die ze moest koesteren en eren. En voor de toepasselijke getitelde LP, de list, hanteerde ze nog een ander prestigieus lijstje, hedendaags artiesten die haar daarbij moesten helpen. Met de hulp van de bos is haar versie van Sea of Heartbreak zeer de moeite waard. courtroom 나 So Bad is de song waarin Tom Petty zingt dat zijn zus geluk heeft gehad en met een juppie is getrouwd. Het is een dwaas nummer, maar Steve Earle zingt het met een verweerde ernst, met violen en pedalsteel achter zich. Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Zoals we gewend zijn van Ad van der Veen staat de song centraal en de muziek dient de inhoud. Ook in Why Wonder Why. Dit nummer is een brief naar mijn innerlijke criticus. Een stem in mijn hoofd die altijd zegt dat ik het beter moet doen. Dit nummer helpt mij om deze stem te sussen en mezelf te herinneren dat ik mijn best doe. Hopelijk inspireert dit anderen die dit gevoel kennen. Aldus Melanie Ryan over Miss Always Do It Right. time's over. She's there to criticize me. I try to ignore. Zijn song Barbed Wire is oorspronkelijk opgenomen tijdens zijn allereerste sessie ongeveer 15 jaar geleden. Om het 15-jarige jubileum van zijn carrière te vieren heeft Mark Blomstiel besloten om Barbed Wire opnieuw op te nemen. that cantina wall She had a shot of tequila And rolled up resist all y'all Sitting on top of her rusty brown hair I was there well aware One look, she had me hooked like bye. Said I will live fast in a slow Texas drawl Has me jumping off the fence into a free fall, y'all A country mile past all I'd ever seen Long and lean ripped jeans Roll me right on up like Bob catching my mind was het blokje country uit eigen land. Mae McCoy en haar Neon Stars presenteren met trots hun debuutalbum At Sundown. Dit western swing honky tonk album geeft een frisse, vrolijke draai aan oude favorieten. Feel Again is een prima voorbeeld van zo'n oude draai. het favoriete album van de maand. De muziek op Drive and Cry is weer prettig om naar te luisteren en is een lust voor het oor. Het is een mix van broeierige honky-tonk, songs met hier en daar wat gevoelige ballads. Dit is de titelsong. store boxes van Johnny Mears bevat elementen van traditionele en moderne country. En dat geldt voor het hele album, dat de titel heeft Texican. Liquor store boxes and mask and tape waltzes for two like magic marker for words getting harder to choose. Painful emotion, broken hearts have to dance through. Around liquor store boxes and mask and tape waltzes for two. together forever they thought would never end. Starting tomorrow, a new life for them begins. It's not love that blames them, it's just love faded away. they are putting dreams of tomorrow today. In liquor store boxes and masking tape waltzes for two. Black magic marker for words getting harder to choose. painful emotion broken hearts have to dance through. Around liquor store boxes and mask and tape waltzes for two. share one last wine with glasses from their wedding day. Bittersweet moment, like bittersweet tears they taste. The wedding announcement and divorce papers lay side by side. Taking the place of them Making sweet love one last time Liquor store boxes And mask and tape waltzes for two Black magic marker for words Getting harder to choose Painful emotion, broken hearts have to dance through. Around liquor store boxes and mask and tape waltzes for two. Liquor store boxes, mask and tape waltzes for two. Met Every Little Thing van de Zuid-Afrikaanse Cordelia maken we de overstap naar het tweede uur. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.